van Eck met het NOS Journaal. Het Duitse attractiepark Europa Park vanwege een grote brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Twee themagebieden, Nederland en Noorwegen, zijn geheel verloren gegaan. Zo'n 25.000 mensen bezochten het park vandaag. De ontruiming verliep zonder problemen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De uitslag van het referendum gisteren in Ierland is dat ruim 66% voor het versoepelen van abortus heeft gestemd. De grens voor abortus komt op 12 weken. Nu mag in Ierland een zwangerschap alleen worden beëindigd als het leven van de moeder in gevaar is. De Ierse premier noemde de uitkomst van het abortusreferendum het hoogtepunt van een stille revolutie. De opkomst bij het referendum was bijna 65 procent. In Frankrijk zijn 250.000 mensen de straat opgegaan tegen de hervormingsplannen van de regering Macron. Ze demonstreerden tegen de reorganisatie van ambtelijke diensten, staatsbedrijven en de nationale spoorwegmaatschappij. In Parijs werden 35 mensen opgepakt, onder meer wegens vernieling. De hoogste rechter in Egypte heeft geoordeeld dat YouTube een maand uit de lucht moet. Dat is vanwege de anti-islamfilm Innocence of Moslims. Die werd in 2012 op YouTube gezet en leidde tot gewelddadige protesten in de Arabische wereld. Zeven Egyptenaren die meewerkten aan de film werden ter dood veroordeeld. In Moskou heeft een dronken museumbezoeker een beroemd schilderij van Repin zwaar beschadigd. Hij vernielde het veiligheidsglas voor Ivan de Verschrikkelijke en zijn zoon. De scherven trokken scheuren in het doek. De aanvaller is opgepakt, zijn motief is niet duidelijk. Titelverdediger Real Madrid heeft voor het derde jaar op rij de Champions League gewonnen. De Spaanse recordhouder won in Kiev voor de dertiende keer de belangrijkste Europese prijs door Liverpool met 3-1 te verslaan.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 But this time I wanna manifest my thoughts. And I don't need someone's stamp of approval, it already passed inspection. Sanded to define the grooves, able to withstand the unplanned. So here I am living, living, living. losing my mind.